Vanwege corona is het concert anders dan normaal, zegt zanger Stef Bos. En hier zijn wij dan. Hier zijn we dan welkom allemaal op deze bijzondere 5e mei. Niet buiten, maar binnen. Niet met duizenden aan de Amstel, maar hier. En ik voel dat u thuis er hier bij bent. Dat is voor ons van belang. Want we hebben iets te vieren. En hoe? Door het hele land werd bevrijdingsdag vandaag coronaproef gevierd. Er waren online festivals, er werden blikken vrijheidssoep uitgedeeld. En de hele straat stond vanmorgen buiten om het Wilhelmus te zingen, bedacht deze man. En het is weer samenhorigheid in die straat. Dat vind ik heel belangrijk gewoon. De gemeente Utrecht is klaar met laadpaalklevers. Er komt nu een proef in één wijk. Als je je elektrische auto langer dan 24 uur aan zo'n paal laat staan... moet je 25 cent boete per uur betalen. Niet alle bewoners zijn blij. Zij vinden dat er meer parkeerplekken moeten komen in plaats van boetes. In Nigeria zijn 29 scholieren vrijgelaten die begin maart werden ontvoerd. De ontvoerders namen de scholieren onder bedreiging van wapens mee uit de middelbare school. Het is niet duidelijk waar ze in de tussentijd hebben gezeten en hoe ze eraan toe zijn. Ook is onbekend wie er achter de ontvoering zit. En Pieter van 26 uit het Noord-Hollandse Wevershoofd gaat viral. Niet als zichzelf, maar als juf Ellen. In drie maanden tijd heeft hij al meer dan 50 miljoen views te pakken op TikTok en Instagram. Ik heb eh, in groep 5 een juf Ellen gehad. Ze lijkt niet op mijn typetje, maar alleen de naam pakte ik gewoon. En toen gaf ik een eigen draai aan, met een sjaaltje en een brilletje. En uh, dat sloeg in als een bom. Ondertussen merkt hij dat hij vaak herkend wordt op straat, vooral door jonge mensen. Nou, heel vaak als ik naar buiten ga, dan eh, hoor ik Jevellen en Jevellen. En dan willen ze een TikTok maken of een video. Vorige week was ik in Eindhoven, werd ik ook herkend. En dan zitten ze met een mobiel bij de auto. Eh, nou, dan zit hij dan met mijn goede gedrag eh, Jevellen na te doen. Pieter hoopt dat er uiteindelijk een baantje in het theaterforum in zit. Het weer, het is vannacht op de meeste plekken droog. Het koelt af tot net boven nul.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 Fred Heij met The Sea of Love. If you want something to tot 12. The Sea of Love. sit by my window waiting for someone to sing me a song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. stay. Let me try. such a fool to doubt you To try to go it all alone There's no sense to life without you Now all I do is just exist And think about the chance i have missed To beg is not an easy task But pride such a foolish mask.